Drie uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Bijleveld van Defensie heeft een motie van wantrouwen van de oppositie overleefd. Die was ingediend omdat de Kamer tot tweemaal toe onjuist was geïnformeerd door Bijlevelds voorganger Hennis. Die zei dat Nederland in 2015 niet betrokken was bij bombardementen in Irak... waarbij burgerdoden waren gevallen, terwijl ze toen al wist dat dat wel degelijk het geval was. Bij de aanval op een IS-fabriek van autobommen kwamen zeker 70 onschuldige burgers om het leven. In het debat bood Bijleveld haar excuses aan... voor het verkeerd inlichtingen van de Tweede Kamer. Het aantal huwelijken dat langer dan 50 jaar stand houdt neemt toe. Vorig jaar vierden 53.000 echtparen hun gouden jubileum... terwijl er 13.000 stellen zelfs 60 jaar getrouwd waren. De reden voor de stijging is onder meer de toegenomen levensverwachting van met name mannen. En ook zijn veel van de jubilarissen geboren vlak na de Tweede Wereldoorlog... toen er sprake was van een babyboom. De verwachting is dat het aantal lange huwelijken zal afnemen... aangezien er sinds de jaren 70 veel meer huwelijken stranden... en er bovendien minder getrouwd wordt. In de omgeving van Beeldhoven is een bende actief... die het gemunt lijkt te hebben op homoseksuele slachtoffers, zegt de politie. Half augustus werd een man van 47 na een date via de dating-app Grindr... door vijf jongens mishandeld en beroofd. De man raakte bij de straatroof gewond. Van getuigen kreeg de politie aanwijzingen voor meer van dergelijke berovingen. Ajax heeft in de Champions League in Londen met 4-4 gelijk gespeeld tegen Chelsea. De Amsterdammers stonden eerst nog met 4-1 voor. De wedstrijd kantelde toen zowel Blind als Veldman uit het veld werden gestuurd met twee keer geel. Daarna kwam Chelsea nog langs zij en scheelde het weinig of de ploeg uit Londen had alsnog gewonnen. Het weer. Vannacht trekt er een regengebied over.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 This is me. she from the drama Only wanna do it once real bad Go make that shit talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. I wanna blow your mind. Just come with me, I somewhere warm, you know Chateau La Mer. Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear.